Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij de vier grote banken zijn er problemen met het Ideal-systeem. Rekeninghouders van ING, Rabobank, ABN AMRO en SNS... kunnen daardoor niet via Ideal betalen bij internetwinkels. Currents, het bedrijf achter Ideal, bevestigt de storing. De oorzaak van het probleem is onbekend. Een woordvoerder zegt dat met mannenmacht aan een oplossing wordt gewerkt. Klanten van ABN AMRO, SNS en Rabobank kunnen wel internetbankieren. Bij ING was dit vanmiddag ook niet mogelijk... maar intussen kunnen veel mensen dit weer wel... Gisteren had de bank ook al problemen. Staatssecretaris Wekers heeft verloven van zijn ambtenaren ingetrokken... om de lijst na te pluizen van miljonairs met geld op rekeningen in belastingparadijzen. Hij weet nog niet of er Nederlanders op de lijst staan. Maar volgens hem zou het zo vreemd zijn als dat niet zo is. Gisteren werd bekend dat onderzoeksjournalisten uit 40 landen een lijst hebben met honderdduizenden offshore bedrijven met geld op geheime buitenlandse rekeningen. De staatssecretaris zegt dat hij al het misgelopen geld wil terughalen. Minister Asje vindt het niet erg als het overleg tussen werkgevers en werknemers wat langer duurt. Hij reageert op uitspraken van werkgeversvoorman Wientjes. Die verwacht dat het sociaal overleg nog weken in beslag neemt. Ascher benadrukt dat het om serieuze problemen gaat. Hij is blij dat de sociale partners met elkaar praten en hij wil het een kans geven. De Rooms-Katholieke Kerk moet met vastberadenheid optreden tegen priesters die kinderen seksueel hebben misbruikt. Dat heeft paus Franciscus gezegd in een gesprek met aartsbisschop Gerhard Müller, die aan het hoofd staat van de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer. Volgens Franciscus is het bestrijden van seksueel misbruik essentieel voor de kerk en zijn geloofwaardigheid. Het is de eerste keer dat de nieuwe paus zich uitlaat over het seksueel misbruik in de katholieke kerk. Het weer bewolkt en droog. In het noorden van tijd tijd zon. Temperatuur 6 of 7 graden. Morgen vanuit het noorden steeds meer zon. Het wordt dan 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda 5 kilometer file tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. 5 kilometer file ook op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Noorderloos. Daar is ook de rechte rijstrook dicht.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 for me in control, we can switch roles and I'll take the lead. You're so far behind me, Whatever the weather, we gon' be better together. So what's up, What about Ready give me this love, my girl. this relation seal.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 to you I'm never good enough When I don't care I can play them like a Ken doll Won't wash my hair Then make them bounce like a basketball But you make me wanna act like a girl Paint my nails and wear high heels Yes, you make me so nervous that I just can't break a sweat for the other guys.